Manik Zampersen met het NOS-journaal. Israël en de Palestijnse groep Islamitische Jihad hebben een akkoord bereikt over een staakt het vuren. Dat meldt een leider van Islamitische Jihad. Israël heeft nog niet gereageerd. Het bestand zou rond deze tijd moeten ingaan. Afgelopen week heeft Islamitische Jihad ruim duizend raketten afgevuurd op Israël. Israël bombardeerde doelen in de Palestijnse Gazastrook. Er zijn tientallen doden gevallen. Aanleiding voor het geweld was de dood van een leider van islamitische jihad. Hij overleed begin deze maand in een Israëlische cel na een hongerstaking. In het centrum van Eindhoven staat een leegstaand gebouw in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brandweer heeft een NL-alert verstuurd om mensen te waarschuwen. Volgens de brandweer wordt het pand vaak gebruikt door daklozen. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. De oorzaak van de brand in Eindhoven is nog niet bekend. De vier Russische toestellen die vandaag bij de grens met Oekraïne zijn neergestort... zijn uit de lucht geschoten. Dat meldt een Russische krant. Het gaat om twee bommenwerpers en twee helikopters. Die wilden volgens de krant met bommen en raketten een aanval uitvoeren in Oekraïne. Ze zouden bijna gelijktijdig zijn neergehaald. Het bericht is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland meldde eerder dat er militaire toestellen waren gecrashed... maar noemde geen oorzaak. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. In Kenia zijn nu meer dan 200 lichamen gevonden in de zoektocht naar omgekomen leden van een secte. De meeste zijn overleden door uithongering. Honderden mensen zijn als vermist opgegeven. De eerste lichamen werden eind april gevonden in massagraven. De leider van de secte is aangehouden. Het weer. Lokaal kan een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het vanavond droog. Morgen eerst veel zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 18 tot 22 graden, maar aan de kust wat kouder.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 Welcome aboard on the flight. From this moment on, cell phones should be switched on and put into flashlight mode. May we ask for your attention while our cabin crew demonstrates the safety features on this flight? Please raise both hands up in the sky.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 Onderweg zometeen en LP uh, eh, Giobi. Met If Love Is A Skill. Doet hij samen met Sophie Tucker. Maar eerst die met B. Een oude gouden klassieker. En hij blijft lekker. Hier is uh, Chunky. sun Antwoord, Dat was muziek van eh, Casey Lights met Girl. En daarvoor horen we LB uh, eh, Giobi met If Love Is A Skill. Dat deed hij samen met Sophie Takker. Dus en ze wordt even tijd voor een beetje nieuws. Een beetje zo nieuws. organisatie voor het Europese... Nee, voor het Eurovisie. Niet Europees, nou het is Europees. Maar het Eurovisie Songfestival weigert om een videoboodschap... Uh, weigerde ze van de Oekraïense president Zelensky... Eh, afgelopen zaterdag uit te zenden tijdens de finale in Liverpool. De European Broadcasting Union, EBO, wil voorkomen dat het een politiek evenement wordt. Zelensky wilde in een video om steun in de oorlog in Oekraïne vragen maar zijn verzoek werd geweigerd. Een van de pijlers van de wedstrijd is het niet-politieke karakter. Dat principe sluit de mogelijkheid uit om tijdens de wedstrijd politieke of soortgelijke verklaringen af te leggen. Zo zegt de organisatie volgens de Britse krant eh, The Times. En eh, het verzoek van de heer Zelensky om het publiek op het Eurovisie Songfestival toe te spreken is weliswaar een eh, goede bedoeling. Met goede bedoelingen heeft hij hem ingediend, maar kan helaas niet worden ingewilligd omdat het strijd is met de regels van het evenement. Alhoewel, hè, hebben Rusland toen ook, toen de oorlog uitbrak, hebben ze besloten dat ze niet mee mochten doen tijdens de inval in Oekraïne. De organisatie stelde destijds de deelname van het land eh, de wedstrijd in discrediet kon brengen. Meerdere landen hadden de Songfestivalorganisatie onder druk gezet en zeiden dat ze niet kwamen als Rusland deelnam. Nou ja, hè, Songfestival, <laughs> leuk en aardig. Wij zijn eh, <laughs> bij de eerste ronde er al uit getrapt. Aangezien Nederland een beetje vals zingt. En daarbij is het, ik weet niet of je het wel eens of je het volgt, maar eh, hè, buurlanden geven elkaar altijd een beetje extra puntjes omdat ze geen eh, oorlog willen hebben. Dus eh, ja, het is een beetje een... een, een, een, eh, ja, vroeger was het een hype, maar tegenwoordig valt het toch wel... is, het niet meer, is het niet meer zo'n ding. En Stromae heeft een streep gehaald door zijn Europese tour. De Belgische artiest moet al, moest al meerdere shows afzeggen vanwege zijn gezondheid. Waaronder zijn concerten in, ja, in Nederland. De komende tijd zal Stromae rust nemen om te kunnen herstellen. En hij laat nog steeds niet weten wat en precies mankeert. Een paar maanden geleden ging het slecht met mijn gezondheid Waardoor ik wat shows moest afzeggen. Ik hoopte snel te kunnen herstellen en mijn tour te kunnen hervatten. Maar dit duurt langer dan gehoopt, zo stelt Tromai. Ik moet nog accepteren dat ik nu rust nodig heb dus tot mijn diepste spijt kan ik mijn eerdere beloftes niet nakomen. En zal ik de multitude eh, tour niet afmaken. Ik vind het heel moeilijk, maar dit is nodig om weer beter te worden. Ja, hè? Druk, druk, druk. En dan je gezondheid. Hè? Meneer zat eerst eh, in de muziek, toen stopte hij ermee. Hij ging met pensioen, of eigenlijk, hij ging een eh, carrière maken in de modewereld. Dat ging goed, maar uiteindelijk miste die muziek weer. En ja, die eerste tour gaat niet zo goed met de gezondheid. Ja, hoop stress natuurlijk. Hè? En nooit eerder heeft een lied op Spotify zo snel de miljard Aangedikt eh, aangetikt als Flowers van Miley Cyrus. De Amerikaanse zanger had daar slechts 112 dagen voor nodig. Flowers kwam op 12 januari uit en, geeft op 4 mei de grens, eh, en heeft op 4 mei de grens van miljard streams bereikt. En Cyrus neemt daarmee het record van Harry Styles over. Zijn wereldhitte As It Was bereikte vorig jaar in 118 dagen een miljard luisterbeurten. Dus eh, ja, is toch wel eh, mooi als je dat voor elkaar krijgt. Zie je hem antwoord, ik lul weer veel te veel. We gaan door met muziek, want daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. De Nightwalk Steeds een uh, ja, warming voor je stapavond misschien. Wat dacht je nu van muziek van Soul Search. met Feeling Love? Je hoort de DJ Fudge Extended Remix.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 DJ Mario Zandvoort. sí me deze zaterdag 13 mei 2023. Nou, zoals altijd beginnen we met het wekelijkse feestje Brainwash. Wekelijks in de Escape in Amsterdam. En eh, voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk de line-up, onze eigen Zandvoortse Raimundo. Die heeft de line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Mark Benjamin, Carrot Cake en MC Heights. Vanavond dus in de Escape het wekelijkse feestje Brainwash. Maar als we doorlopen, komen we bij Club Air. Daar is ook wekelijkse feestje Throwback. Met hele andere muziek. Begint om 11 uur tot vijf uur in de ochtend. En die muziek in air is eh, tijdens throwback is uh, hip-hop en RB. Voor meer informatie afgekort alleen de letters throwback. Dat is thrwbck.nl of gewoon op air.nl. En daar vind je al die informatie. En nog zo'n feestje, hip-hop en RB vanavond in de Melkweg in Amsterdam. Is wekelijks feestje Encore. Dat begint zoals altijd, nou ja, niet zoals altijd. Normaal rond de klok van middernacht. En nu rond de klok van half twaalf begint het Encore in de Melkweg. Dat is natuurlijk hip-hop en RB. En voor meer informatie aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. De line-up is Prime, Joe en Lee Mills. En hosted bij Nana en de visuals bij uh, eh, VJ Bickel. Vanavond dus in eh, de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Dat is hip-hop en RB. En dan hadden we vandaag ook nog een heleboel uh, festivalletjes. Ja, het begint echt een beetje los te breken. Vandaag hadden we Cube Outdoor. Vorig jaar was ik er nog bij. Dit jaar heb ik geen uitnodiging gekregen. Begon vanmiddag om 1 uur op het het eh, festivalterrein Boven Karspel. Dat is bij eh, Boven Karspel, bij de Gauw. En eh, ja, voor meer informatie kan je nog even checken als je denkt ik vind het leuk. Want het duurt toch tot 11 uur. Ja, daarheen gaan heb geen nut. Maar uh, cubeexperience.nl. En onder andere vandaag waren van de partij Chucky, Ronnie Flex, La Fuente, De Sluwe Vos... Freddy Morero, Team Rush Hour, Promo, Rob Lee. Nou, Emma Heester was er trouwens. nou, te veel om door, om even allemaal op te noemen. Dan zijn we nog een half uur bezig. Vandaag was dat dus ehm, Cube Outdoor Festival 2023. Begon vanmiddag om 1 uur en duurt tot vanavond middernacht. Niet tot 11 uur, maar tot middernacht. Dus eh, ja, dus en zo zijn er meer feestjes, uh, hè, festivals. Maar ik denk dit is een beetje de, meest dichtbijgaande. We gaan terug naar de muziek, want daar was ik aan je radio gekluisterd. Kevin McKay met eh, Tom's Diner. oude gouden klassieker uit de jaren 90 in een, ja, in een dancejasje gestoken. Kevin McKay, Tom's Diner, nu hier in The Nightwalk op CFM Zandvoort. The Nightwalk Main Stage. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me.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 Yeah. Want you to know I'm a rainbow too. morning, gather the rain. Hij leeft niet meer, maar eh, hè, hij blijft in ons hart. Met allemaal mooie muziek die hij gemaakt heeft. Reggae. In de remix van Robin Shoes met Sun is Shining. En daarvoor horen we Dot, oftewel D.O.D. En Rafaella met Like You Do. En zo werd het even tijd, tot de Nightwalk 10 plaats zijn erg populair. Op de streams, op de radio, op de festivals. En natuurlijk, eh, ja, gewoon overal. Hè, waar het hoort, zeker hier ook op CFM Zandvoort op de zaterdagavond. De Nightwalk 10, deze week op 10. Eats Everything en Shazam met Get Up. Op 9 Bob Sinclair, een remix van Fisher met World Hold On. Samen met eh, Steve Edwards natuurlijk. 8. Luke D met Sounding a Bit 90s. Op 7. En Slow Ferrari hoor je er straks met Ask Yourself Can You Dance. Op 6. Clapton met Euphoria. Op 5. Another enable Boulder met Relax My Eyes. Op 4. Jade Liz met Tired of Loving. Op 3. Jamie Jones met Lose My Mind. Op 2. Nick Van en Butch met I Want You deze week nog steeds op één. Lars, de remix van Riverstar met A Part Of. ja, die heb je al zo vaak gehoord. Misschien dat die straks voorbij komt bij DJ Mauzo of bij DJ Kelly. Maar ik heb andere muziek. De Shapeshifters. Een van hun aller, allergrootste hit was eh, Lola's Team. En daar hebben ze weer een nieuwe, nieuwe remix van gemaakt. Eh, gemaakt afgelopen, eh, afgelopen ja, pak een beetje twee weken geleden kwam die nieuwe remix, meen ik uit. De Shapeshifters met Lola's Team. De VIP remix wordt het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. DJs, and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zanfort. Are you ready? Saturday night, your dance night on CFM. met uh, I Know Love. daarvoor horen we Tibor met Set Me Free. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, nog een beetje muziek.